Thank you. Jongens en meisjes, het is bijna, bijna, bijna zover. Zo dadelijk gaan we het eh, nieuwe jaar in. Directie en het personeel van Illusion wenst jullie een schitterend 1998. Vol veel plezier, liefde, seks en ook veel uitgaan. Vergeet eh, niet dat jullie een eh, gratis glas champagne krijgen en dat jullie buiten aan de hotdograam uh, snacks kunnen krijgen. We gaan zo dadelijk ervoor. Zijn jullie er klaar voor? Ja, we gaan dadelijk beginnen. Ladies and gentlemen, it's about time to celebrate a new year. T minus 10, 9, 8, 7, 6, five, four, three, two, one. Happy New Year! Thank you.